4 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Minister De Jonge laat een nieuwe corona-app ontwikkelen die aan alle eisen voldoet. De zeven apps die meededen aan de zogenoemde appathon zijn afgevallen, dat schrijft het AD. Deskundigen waren kritisch over de corona-apps, onder andere omdat de beveiliging niet deugde. De corona-app moet gebruikers waarschuwen voor besmette personen. De jongen wil dat de app klaar is voor 19 mei. mei. Dat is het moment waarop de coronamaatregelen zouden kunnen worden versoepeld. In reactie op de verlengde coronamaatregelen spreekt seniorenorganisatie KBO-PCOB van een harde boodschap voor ouderen. Het sociaal isolement waar ouderen nu al in verkeren is bijna onmenselijk te noemen, al dus de organisatie. De onderwijsbonden willen dat onderwijspersoneel niet onder druk wordt gezet om weer voor de klas te gaan staan. Vooral niet als een leerkracht behoort tot een risicogroep, al dus de Algemene Onderwijsbond. Het voortgezet onderwijs kan naar verwachting op 1 juni weer de lessen hervatten. De VO-raad begrijpt dat middelbare scholen wat langer geduld moeten hebben dan de basisscholen. Vanuit de evenementenwereld is over het algemeen begripvol gereageerd dat alle evenementen tot 1 september niet doorgaan. Dat geldt ook voor het betaald voetbal. Of er een kampioen wordt aangewezen van het huidige seizoen is nog niet bekend. Ook de regelingen rond promotie en degradatie en Europese tickets zijn nog niet gepresenteerd door de KNVB. Het Limburgse dorp Herkenbos wordt op dit moment ontruimd vanwege de brand in Nationaal Park de Mijnweg. Het gaat om een voorzorgsmaatregel. In de rook zit een hoge concentratie koolmonoxide, al dus de veiligheidsregio Limburg-Noord. Vanwege de ontruiming is een NL-alert verstuurd. In Herkenbos wonen ongeveer 4000 mensen. De evacuees worden opgevangen in hun hotel en in sporthallen. Het Rode Kruis heeft 800 bedden beschikbaar gesteld. Daarbij wordt rekening gehouden met de coronarichtlijnen van het RIVM. En dan het weer. Het blijft helder. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 8. Woensdag wordt het opnieuw een zonnige dag. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort?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 啊。

for happy headline news from HDVI. A new energy source has been engineered by Swedish Industrial. According to European authorities, this new energy source will not pollute the air or the water and will replace oil and nuclear power within one year. We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given. Final results for the American president election African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today, no fatal car crash, and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world. The sun is shining everywhere and temperature are just right for everyone. Log on to our website at www.hdvi.com for more happy news. Thank you for joining us. It was John Glad for HDVI. today.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 pay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 I can say it all sounds crazy They can say, they can say I've lost my mind I don't care, I don't care if they call me crazy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 you wouldn't call, we would stare at each other. Cause we were always in trouble. And all the cool kids.